Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum WODC neemt ontslag. Dat meldt Nieuwsuur. Aanleiding is de discussie over de onafhankelijkheid van het WODC. Eind vorig jaar bleek dat het centrum zich tegen de regels had laten beïnvloeden door de politiek. Zoals bij het onderzoek naar het koffieshopbeleid. Een onderzoekscommissie concludeerde onder meer dat directeur Leeuw tekortgeschoten is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt de digitale veiligheid van Nederlandse ziekenhuizen. Aanleiding voor het onderzoek zijn ICT-storingen en hackaanvallen bij ziekenhuizen de afgelopen jaren. De OVV onderzoekt onder meer hoe het staat met de veiligheid van patiënten bij een storing en of ze goed voorbereid zijn op cyberaanvallen. Vorig jaar bleek dat zeker 15 ziekenhuizen op dat gebied kwetsbaar waren. De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel de medicinale werking van mediwiet laat onderzoeken. Het Zorginstituut dat over de vergoeding van medicijnen gaat... zegt dat er te weinig bewijs is voor de werking van medicinale cannabis... en dat wiet daarom niet in het zorgpakket komt. In een motie vraagt D66 onder meer om te laten onderzoeken... of kinderen met epilepsie baat hebben bij medicinale cannabis... en of het werkt bij chronische pijn en misselijkheid na een chemokuur. De Europese Unie wil dat vluchtelingen voortaan worden opgevangen aan de buitengrenzen. Europese leiders praten volgende week over dat plan. In de opvang aan de randen van de EU moeten echte vluchtelingen worden gescheiden van economische migranten die de Unie wil tegenhouden. Waarschijnlijk komen er speciale opvangplekken in landen als Tunesië of kandidaat-lidstaat Albanië. Ook wordt er gesproken over extra maatregelen om mensensmokkel vanuit Libië tegen te houden.